Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Noord-Korea's regering zei dat daarmee een satelliet in de baan om de aarde zou worden gebracht. Maar de Verenigde Staten en andere westerse landen geloven dat niet. Zij denken dat het gaat om een test van een lange afstandsraket die de VS zou kunnen bereiken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie wordt de baan van de raket gevolgd, maar lijkt er geen gevaar te zijn. Een maand geleden deed Noord-Korea naar eigen zeggen een succesvolle test met een waterstofbom. Experts trekken dat in twijfel, maar de test leidde wel tot veel onrust. De VN-veiligheidsraad komt waarschijnlijk vandaag nog bijeen om over de Noord-Koreaanse raketlancering te praten. De Belgische zanger Eddie Walli is overleden. Hij scoorde in de jaren 60 hits als Cherie en Als marktkramer ben ik geboren. Eddie Walli heette eigenlijk Eduard van der Wallen. Zijn excentrieke voorkomen deed denken aan Elvis Presley... maar hij vergeleek zichzelf liever met Frank Sinatra. Hij was niet alleen populair in België en Nederland... maar ook in onder meer Rusland en China. In 2007 vierde hij zijn 75ste verjaardag... met een groot concert in het Antwerpse Sportpaleis. Vier jaar later kreeg hij een hersenbloeding en raakte hij deels verlamd. Sindsdien woonde hij in een rusthuis in Zelzaten. Wally is 83 jaar geworden. Twitter ontkent dat de tijdlijn van zijn gebruikers komende weken rigoureus gaat veranderen. De berichten op het sociale medium staan nu op chronologische volgorde. En er gingen geruchten rond dat Twitter daarvan af wil stappen. En die leiden tot onrust onder gebruikers. Maar topman Jack Dorsey zegt in een tweet dat er geen sprake van is dat de tijdlijn komende week op de schop gaat en dat Twitter altijd naar zijn gebruikers luistert. De berichtendienst experimenteert al wel enige tijd met de volgorde waarin tweets worden weergegeven. Het weer, vannacht en in de vroege ochtend wat regen. Daarna is het wisselend bewolkt met af en toe een bui en een stevige wind. Het wordt een graad of 10.